Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen migranten zijn verdronken in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Volgens de Franse politie gaat het om minstens 20 mensen, maar een nieuwszender daar zegt dat het er zelfs 27 zijn. Waarschijnlijk probeerden die de oversteek naar Engeland te maken toen hun boot omsloeg. De premier van Frankrijk noemt het een tragedie, zegt correspondent Frank Renaud. Volgens de eerste berichten was het een vissersboot die vanmiddag alarm sloeg in het kanaal. De visser aan boord zag ongeveer 5 15 mensen in het water liggen. Vermoedelijk migranten. De autoriteiten werden gealarmeerd. Die hebben daar vervolgens drie schepen, drie patrouillevaartuigen en twee helikopters op afgestuurd om mensen te redden. En ja, volgens de eerste berichten is de tragische balans dus dat meer dan 20 migranten overleden zijn. Het gaat vaker mis tussen Calais in Frankrijk en Dover in Engeland, maar er vallen nooit zoveel slachtoffers op één dag. Vorig jaar waren het er in totaal zes, het jaar daarvoor vier. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van overvallen op zes supermarkten in Amsterdam. Hij kwam volgens de politie vlak voor sluitingstijd binnen, bedreigde het personeel met een mes en nam geld mee uit de kassa. Er is zes jaar cel geëist voor een man uit Utrecht die heeft gezorgd voor een dodelijk ongeluk. Hij reed met 256 km per uur over de snelweg en kreeg vervolgens een klapband. Daardoor botste hij tegen een andere auto aan en die bestuurder overleed ter plekke. Na de crash ging hij er lopend vandoor. Over drie kwartier moet Ajax weer aan de bak in de Champions League. De Amsterdammers zijn al geplaatst voor de volgende ronde. En dus kan trainer Erik ten Hag zijn elftal tegen Besiktas lekker overhoop gooien. En dat betekent niet dat zijn spelers maar wat mogen aanklooien. Ja, wij willen winnen. Eh, wij moeten winnen. En dat tegen de tegenstander. die vechten voor hun laatste kans. En je weet ook de cultuur van dit land. die zijn voetbalgek. En dus die ploeg staat onder druk als ze geen punten hebben. En ja, dat wordt een eh, moeilijke wedstrijd voor ons. De opvallendste wijziging is onder de lat. Keeper André Onana is weer terug en hij stond 10 maanden lang aan de kant na een dopingschorsing. Het weer nog. Vanavond kan het in het zuidoosten opnieuw mistig worden. Morgenochtend kan het even regenen. In de middag ziet het er beter uit. Dan kan de zon schijnen en het wordt 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio rijden met name langzaam op de A10, de ringweg van Amsterdam, eh, vanwege werkzaamheden aan de A10 Oost bij de Zeeburgertunnel. Vanaf knooppunt Watergaasmeer 11 kilometer file met 80 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open. Rij om via de A10 West. Al kom je bij knooppunt Koenplein wel in 4 kilometer file met een minuut of 10 vertraging. Maar dat valt dan altijd nog mee.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 I... Het ritme van zand. caviar dreams. You deserve nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L baby. in my ear telling me mamma mia! command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your mamma mia is a objective.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 De staat wist sinds 1981 dat de man illegaal was geadopteerd. De man weet dat pas sinds hij zelf op onderzoek uitging. De afgelopen 24 uur is het coronavirus in alle 352 gemeenten van Nederland vastgesteld. Geen enkele gemeente bleef coronavrij. En dat is voor het eerst sinds het begin van de pandemie, meer dan 600 dagen geleden. En de nieuwe Zweedse premier Andersson is enkele uren na haar aantreden alweer afgetreden. Dat deed ze nadat haar coalitiepartner, de Milieupartij, al was opgestapt.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 We zijn niet meer te En daarvan zijn er al zoveel. los ben Haag. or you were probleem is, kom dan langs bij mij. Al zien wij elkaar niet zo vaak, dan zal ik er zijn. mijn beste vriend voor altijd.